Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Hadden honderden mensen gedood kunnen worden. Dat hebben de autoriteiten gezegd tegen de Duitse krant Rheinische Post. De stof, ricine, lag in de flat van een Tunesiër van 29. Hij is opgepakt en wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De man zou sinds twee jaar in Duitsland wonen en getrouwd zijn met een Duitse vrouw die tot de islam is bekeerd. Ook zij is gearresteerd. Ricine staat op de lijst van verboden chemische wapens. Minister Kolmees vindt de oproep van de Turkse president Erdogan aan Turken in Nederland om vooral te gaan stemmen ongepast. Kolmees, die integratie in zijn portefeuille heeft, vindt het een vorm van buitenlandse inmenging die ongewenst is. In Turkije zijn er volgende week zondag verkiezingen, maar Turken in Nederland kunnen hun stem al vanaf vandaag uitbrengen. Op het vliegveld Breda International Airport, vlakbij Rozendaal, is een piloot gewond geraakt toen zijn sportvliegtuigje bij een doorstart door de omheining gleed. Een deel van de openbare weg bij het vliegveld is tijdelijk afgezet. Het is het tweede ongeluk op Breda International Airport in korte tijd. Eind mei kwam een piloot om het leven toen zijn sportvliegtuigje crashte. Zes Nederlandse wetenschappers hebben de hoogste Nederlandse wetenschappelijke prijs gekregen. Psycholoog Karsten de Dreu, celbioloog Anna Akmanova, bio-nano-wetenschapper Marileen Dochterom en microbioloog John van der Oost krijgen de Spinoza-premie. Historicus Beatrice de Graaf en viroloog Marion Koopmans krijgen de Stevin-premie. Dat is een nieuwe oeuvreprijs. Het gaat om wetenschappers die met hun onderzoek grote maatschappelijke of economische impact hebben gehad. Beide prijzen bedragen 2,5 miljoen euro, bedoeld voor verder onderzoek. Het weer, wolkenvelden, ook nu en dan zon. Lokaal kan er een bui vallen en het wordt 18 tot 23 graden. Morgen min of meer hetzelfde. Zondag wordt het wat minder warm.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 You're gonna have to take flight. If the wind don't catch you, I will. I will. it's a long way down I'll make it safer for you Your parachute won't let you down Take your parachute and go Take your parachute.